De organisatie dreigde de subsidie kwijt te raken omdat hij te veel verdient. Om in aanmerking te komen voor een subsidie mag een directeur van een ontwikkelingsorganisatie niet meer verdienen dan een directeur-generaal op een ministerie. Dat is iets meer dan 124.000 euro per jaar. Om diezelfde reden verlaagde het Koninklijk Instituut voor de Tropen eerder deze week ook al het salaris van de directeur. Voor het eerst in bijna 400 jaar is er weer een nationale synode. Een samenkomst van protestanten uit tientallen kerkgenootschappen. Ze komen vandaag en morgen bijeen in de Grote Kerk in Dordrecht. Dat is dezelfde kerk waar de protestanten vier eeuwen geleden... voor het laatst zo'n grote vergadering hielden. Het is de bedoeling dat er honderden afgevaardigden met elkaar in gesprek gaan... en zoeken naar wat hen bindt, al dus de initiatiefnemers. De NCV schrapt de nieuwe serie Family Matters van verslavingshulpverlener Keith Bakker. Aanleiding is een artikel in de Telegraaf waarin Bakker wordt beschuldigd van seksueel misbruik van een van zijn minderjarige cliënten, zo laat de omroep weten. Het meisje werd behandeld in Smith Jones, de verslavingskliniek van Bakker in Amsterdam. Ook zou de ex cliënten veel kritiek hebben op de handelwijze van de hulpverlener. De NCW zegt door die berichten zeer geschokt te zijn en heeft de serie Family Matters de komende, die komende dinsdag zou beginnen geschrapt. In de serie helpt Kiet Bakker jongeren die verslaafd zijn en hun ouders. De orka Morgan gaat niet terug naar zee. Dat is de belangrijkste conclusie van een wetenschappelijk onderzoek naar wat er het beste voor het dier is. De verzwakte orka werd in juni uit de Waddenzee gehaald. Morgan werd naar het dolfinarium in Harderwijk gebracht, waar het dier helemaal is opgeknapt. Maar terug naar zee is geen optie, omdat de familie van Morgan niet is opgespoord. En een orka in, kan in zee alleen overleven als het dier in een familiegroep rondzwemt. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag toenemende bewolking en wat lichte regen of motregen. Vanavond in het noordoosten veel regen. Het wordt 3 graden in het oosten en een graad of 6 vlak aan zee. Morgen bewolkt en temperatuur 5 tot 8 graden. Dit was het. En... Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met